De 58-jarige Yaradua was al lange tijd ziek. Hij had hartproblemen. Hij werd daarvoor langdurig behandeld in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië. In februari kwam hij terug naar Nigeria, maar hij was te ziek om te regeren. Eerder die maand had de christelijke vicepresident Jonathan al de presidentiële bevoegdheden overgenomen. Yaradua, een moslim, trad drie jaar geleden aan met de belofte Nigeria te zuiveren van corruptie. Maar daar is weinig van terechtgekomen. Ook is het hem niet gelukt een eind te maken aan het geweld in de olierijke Nigerdelta. De Amerikaanse hypotheekbank Freddie Mac heeft de federale overheid om nog eens 10,6 miljard dollar steun gevraagd. De hypotheekgigant deed dat bij de bekendmaking van een verlies van 8 miljard dollar in het eerste kwartaal van dit jaar. Freddie Mac stond in 2008, nadat de Amerikaanse huizenmarkt ineengestort was, op omvallen. Een faillissement zou desastreuze gevolgen hebben en daarom werd het bedrijf in feite genationaliseerd. Met de nieuwe aanvraag erbij komt het totale bedrag dat Washington nu in Freddie Mac heeft gestoken op ruim 61 miljard dollar. General Motors roept wereldwijd ruim 160.000 hummers terug naar de dealer. De plastic luchtinlaat op de motorkap van het buitenmodel terreinwagen kan tijdens het rijden loslaten en daardoor een gevaar vormen voor het overige verkeer. Bij de dealer wordt het onderdeel opnieuw vastgelijmd. De modellen waarom het gaat zijn de H3 en H3T die sinds 2006 zijn gebouwd. General Motors is bezig met het afbouwen van het merk Hummer. De verkoop aan een Chinees bedrijf ketste begin dit jaar af. Dan het weer, opklaringen en droog, maar geleidelijk vanuit het oosten meer bewolking. Minima rond 4 graden. Overdag in het westen eerst wat zon, elders bewolkt en in het oosten later regen. Middagtemperatuur een graad of 13. Dit was het.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 La bulle magique